Robert Baltus met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in haar stad echt te laag. Bijna 47% van de Amsterdammers die mochten stemmen ging ook daadwerkelijk naar de stembus. En dat is iets meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Ook de Rotterdamse burgemeester Schouten zegt dat er nog een hele weg te gaan is... om de opkomst in haar stad hoger te krijgen. In Rotterdam ging ruim 40% van de kiesgerechtigden stemmen. Israël heeft wel degelijk met de Verenigde Staten overlegd... in aanloop naar de aanval op het South Pars gasveld in Iran. Dat zeggen drie anonieme Israëlische functionarissen tegen persbureau Reuters. President Trump schreef gisteravond op Truth Social... dat de VS niet van de aanval afwist en dus op geen enkele manier betrokken was. Iran nam wraak met een aanval op een industrieel gascomplex in Qatar... De Amerikaanse acteur Kevin Spacey heeft in de Verenigd Koninkrijk een schikking getroffen... in een civiele rechtszaak over seksueel wangedrag. Drie mannen beschuldigden hem van seksueel misbruik tussen 2000 en 2013. Spacey zal zich later dit jaar bij de rechter verdedigen, maar dat is dus nu van de baan. Welke afspraken er zijn gemaakt en wat de acteur eventueel betaalt is niet bekend. De 66-jarige Spacey heeft altijd ontkend. Het OM wil dat een ambtenaar van de gemeente Haarlem twee jaar de cel in gaat vanwege fraude. De man van 38 misbruikte volgens justitie zijn functie om een stuk gemeentegrond ver beneden de waarde aan zijn moeder te verkopen. Hij vervalste documenten en wijzigde de bestemming van het stuk grond van groen naar wonen, waardoor de waarde flink steeg. De gemeente kreeg al vrij snel argwaan en deed aangifte. Het weer vanavond en vannacht trekken wolken over en lokaal kan er wat regen vallen. Het koelt vannacht af naar 2 tot 5 graden. Morgen eerst bewolkt, maar in de loop van de dag schijnt wat vaker de zon en het wordt 13 tot 15 graden.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 A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Knoopend Velzen ook 10 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, is bij Knoopend een ongeluk gebeurd. Vanaf Landsmeer is de vertraging nu een kwartier richting Utrecht. De linkerrijstrook is ook dicht. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Noordwijkerhout... een half uur vertraging vanaf knooppunt Het wegdek is er slecht aan toe, daardoor is daar de afrit dicht. Op de N200 Amsterdam-Haarlem ook weer 40 minuten vertraging tussen Westpoort en Halfweg door de wegwerkzaamheden daar. En op de N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22...